Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Trump mag officieel meedoen aan de presidentsverkiezingen in november. Dat heeft de hoogste rechter in de VS besloten. Trump vocht een beslissing in de staat Colorado aan om hem daar van het stembiljet te halen. En met succes. De beslissing komt voor de oud-president op tijd. Want morgen zijn in 15 staten, waaronder Colorado, de voorverkiezingen in de VS. Pieter Omzicht vindt het zinloos om te praten over zijn emotionele toestand. De Telegraaf schreef dat hij soms emotioneel zou zijn weggelopen van de onderhandelingstafel bij de formatiegesprekken. Volgens de leider van NSC is dat geroddel. Ik ken me niet in het beeld, maar ehm, ik eh, denk ook niet dat het eh, over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Ontkent u het beeld? Ik zeg, ik heb erover gezegd wat ik gezegd heb. Ehm, en ik vind het niet erg eh, behulpzaam ehm, dat we eh, over elkaar anoniem in de media praten. Vanmiddag sprak informateur Putters weer met Omzicht en Jesselgus. Vanavond gaan Wilders en Van der Plas bij hem langs. Op basisscholen gaat het de hele week over liefde, relatie en seksualiteit. De week van de lentekriebels is weer begonnen. Dit jaar staan de lessen in het teken van online weerbaarheid... Dat vinden deze kinderen in Bloemendaal ook belangrijk. Ja, want je kan als bijvoorbeeld iemand je dus appt ehm, en de eh, profielfoto is dan niet echt, dan kan je dat dan makkelijker zien als je dat al hebt geleerd. Als er bijvoorbeeld op de profielfoto een vrouw staat, dan kan het net zo goed een oude man zijn. Dus als je bijvoorbeeld dan wilt chatten, dan wil je wel weten hoe het echt eh, eruit ziet. Volgens kenniscentrum Rutgers is het belangrijk dat jongeren al vroeg met elkaar praten over gevoelens en grenzen. Eerder deze week kwam er ook kritiek. Zo deelde een christelijk conservatieve club flyers en posters uit bij scholen tegen de week van de lentekriebels. Het weer, het is droog. In het zuiden breekt de zon steeds vaker door. In het noorden blijft het bewolkt. Het is 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Milde avondspits tot nog toe in onze regio. 10 minuutjes vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij afrit Weidewormer. Kwartiertje op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad rijdt het langzaam tussen het Koenplein en knooppunt Zaandam over 3 kilometer.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 vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021. Maar het Hoge Rechtshof is het daar niet mee eens. In Amsterdam zijn afgelopen jaar bijna 200 explosies geweest. Dat is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Ze hebben meestal te maken met conflicten in de drugswereld... en er zijn steeds vaker hele jonge daders bij betrokken. Een oud-voetballer en voormalig trainer en bondscoach Kees Rijvers... is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudste nog levende voormalig international. Het weer morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 10 graden. start again. Another lesson learned. Better know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, cause I can guarantee that I'll be fine. and downs, knowing all the time you wouldn't be around. But maybe I like the stress, cause I was young and restless, but that was long ago.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 This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well but a little bit of hell.